Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Verenigd Koninkrijk staat de dag helemaal in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth. Ze zal worden herdacht met ceremoniële saluutschoten, een minuut stilte en een speciale zitting van het Lagerhuis. Tegelijkertijd wordt het een drukke dag voor haar zoon, die nu koning Charles III heet. Hij heeft de nacht doorgebracht in het Schotse kasteel waar Elizabeth gisteren overleed... en reist vandaag met koningin Camilla naar Londen. Daar zal hij premier Truss ontvangen en vermoedelijk ook het volk toespreken. Op de Britse ambassade in Den Haag ligt vanaf 10 uur een register waar mensen een laatste boodschap aan Elizabeth kunnen achterlaten. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld... dat er bijna helemaal geen treinen kunnen rijden. Ook in het streekvervoer wordt vandaag actie gevoerd. Er rijden minder bussen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor het eerst in bijna twee weken hebben er weer veel asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Hoeveel precies is onduidelijk. Gisteravond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum. S'avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 van hen, onder wie de vrouwen en kinderen, terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. Feyenoord is niet goed begonnen aan de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers gingen in Rome met 4-2 onderuit tegen Lazio. PSV speelde thuis 1-1 gelijk tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. En in de groepsfase van de Conference League won AZ met 1-0 van Dnipro uit Oekraïne. Het weer. Het is nu op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het nevelig zijn. Minima tussen 12 en 15 graden. Overdag trekken er weer buien over. Met vooral vanmiddag ook kans op onweer. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. as our sun begins to fade sing in the music of the brain. is ZFM. You sent my heart way up and you let me in your space. Show me everything you made up. Give me more than I could take when I don't know what to say. hoofdletter Z van Zon, above the surface and let the inside rot. The confidence I have is temporarily. Let me fold the faces right in front of me.